Het gat is nu voldoende gedicht. De dam raakte woensdag ernstig beschadigd door de snelle stroming in de Maas. Ook zijn er volgens Rijkswaterstaat flinke vorderingen gemaakt met de aanleg van een nooddam een stuk verderop. En het waterpeil in het IJsselmeer is verlaagd en dat betekent dat ook de stand in het Markermeer naar beneden kan, zegt Rijkswaterstaat. Door de gunstige wind kan het water uit het IJsselmeer worden afgevoerd naar de Waddenzee. Ook het waterpeil in de Rijn bij Lobit heeft het hoogste punt gehad. Twee Palestijnse journalisten zijn omgekomen bij een Israëlische luchtaanval op Gaza. Een derde journalist zou gewond zijn geraakt, zeggen Palestijnse functionarissen en de plaatselijke journalistenvakbond. Sinds het begin van de oorlog zijn tientallen journalisten omgekomen in de Gazastrook. Israël heeft niet gereageerd op die beschuldiging. In een grot in Slovenië zitten vijf mensen vast. De drie gezinsleden en twee gidsen raakten gisteren ingesloten... op twee kilometer van de ingang. Door regenval liep de grot vol water. Duikers hebben eten en dekens gebracht. Op de Europees kampioenschappen afstanden in Heerenveen... gingen vandaag alle gouden medailles naar de Nederlandse vrouwen. Marijke Groenewoud had het grootste aandeel in de medailleoogst. Zij sloot af met goud op de massastart. Jutta Leerdam veroverde haar derde Europese titel op de 1000 meter. En bij de mannen was het goud op de 500 meter voor Jenning de Bo. Op de 1500 meter greep regerend kampioen Kjeld Nuis net naast het goud... De Noor Kongshaug werd met 900ste net iets sneller. En bij de laatste onderdeel, de massastarten van de mannen... kwam geen Nederlanders op het podium. Eh, het goud was voor de Belgische Olympisch kampioen Bart Swings. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met lichte tot matige vorst. Morgen vrij zonnig, maximum temperatuur iets rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file in Noord-Holland en die staat op de A10 Zuid bij Amsterdam. Richting Den Haag, de hoogte van Amsterdam Oud-Zuid is een ongeluk gebeurd.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 I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing all Christmas of white, but I'll have a blue, blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red or green Christmas tree won't mean a thing for you're not here with me, I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing alright with your Christmas of white.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 Vroeger. ZFM. no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo. staat een boom met honderd mooie ballen van piep.